premier Key gezegd. In sommige delen van de stad zijn door de aardbeving van vorige maand water en slik omhoog gekomen. En daardoor is de grond zacht geworden en kunnen er geen woningen meer op worden gebouwd. Veel woningen en gebouwen zijn zo zwaar beschadigd dat ze moeten worden gesloopt.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 Een doelpunt dat eigenlijk uit het niets moet vallen. Maar Boy de Vet kon er absoluut helemaal niets aan doen. Haarlem stond dus met 3-1 voor. En zojuist was het Michel de Haan die eindelijk een keertje een goede voorzet kreeg op kophoogte. Hij zette zijn hoofd tegenaan. De keeper die, die zat ernaast. De bal gaat via de paal in het doel. Het staat op dit moment dus 3-2. Eh, alles hebben pauze. We zetten alle stoelen aan de kant. De dansvloer op, dan bouwen we een feestje. De remmen los, die springen we eens uit de band. Kom, opa, schiet eens uit de sloffen. En oma, zet je beste beentje voor. Straks vliegen hier de veters uit de schoenen. Een geweldige corner vanuit zijn berg. Die bereikt daar zomaar één keer eh, Patrick van der Oort. En die haalt waanzinnig hard uit. Zandvoort staat op 3-3. Geweldig. Komt hier het plafond nog naar beneden. Oh jee, wij vieren feest. Dus weg met de malaise, want nu is het tijd voor de polen. ik wil afrekenen. Wij zakken door, we zullen niet verdoosten. En Willem rijdt Marietje van achter bij de schouders. Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle boel. En dan gaan we nog één keer met z'n allen. Wij vieren feest, we dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de Polonaise, Hollandaise. Nou, ik heb er zin aan hoor, echt waar. Carnaval, het is eh, losgebarsten en ook zo doen we daar eh, natuurlijk lekker aan mee. Zo vanavond bij een Café aan de Haltestraat. En morgen natuurlijk het kindercarnaval, in de Krocht. Hartstikke Niet vergeten, helemaal gezellig. Jo, de Arie en eh, ja, de Polonaise Hollandaise natuurlijk voor Zandvoort en de regio. En welkom bij het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we daarin allemaal nog doen? Ja, nou gelukkig is er ook eh, gewoon nieuws. Gewoon <laughs> nieuws. En daarvoor gaan we zo meteen nog even kijken, of tenminste eh, eh, kijken naar het circuitpark Zandvoort. Want morgen is daar ook weer, wordt er ook weer gereest. En we hebben mooi een goed bericht, want Jan Lammers gaat weer serieus racen. Hey, ja, Formule 1? Nee, nee, nee. <laughs> dat, dat ook weer niet. Grapje. Maar goed, hij gaat eh, samen met Phil Bastiaanse eh, eh, het HTC dit jaar rijden. Dus hij gaat in de Porsche en hij gaat weer serieus racen. Na al die uitstapjes naar die, die Dakar Rally en al dat soort rare dingen. Nee, hij gaat gewoon weer gewoon lekker racen. als we er tijd voor hebben, hebben we natuurlijk ook nog, nog even tijd voor het luisteronderzoek van CFM. Mm want dat eh, is ook nog steeds bezig. Eh, voor de rest hebben we, als we de tijd voor hebben, nog Formule 1 nieuws, golf nieuws en Davis Cup nieuws. Dus eh, genoeg reden om ook het laatste uur naar, te luisteren naar ZFM op Zandvoort. En hebben we nog gedichten binnengekregen? Er is een gedicht van de week ingezonden. Een gedicht van de week? vanaf of we er tijd voor hebben. Oké, nou we gaan ons best doen. Als die vertrouwen voetballers steeds blijven scoren, dan, dan komen we krap in de tijd. Ja, te drie tegen drie hè, op dit moment daarin halen. Mooie prestatie van SV Zandvoort. Mooie terugkeer. Ja. En laten we hopen dat ze die wedstrijd gewoon gaan winnen. die drie punten zullen ze wel nodig hebben. Die drie punten is wel lekker hoor. Gewoon daar eh, tegen halen, Kennemerland. We houden het voor je in de gaten uiteraard bij Salvat op zaterdag. En ondertussen draaien we lekker muziek. Waaronder van Paul Young. Hier is Come Back and Stay. satisfied till you're by my side.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 Precies op de krullen van Michel Armenio. Tegendraads gekopt, keeper kon er niet meer bij. Zandvoort in ineens zomer met 4-3. Helemaal eh, goed, dus we eh, komen terug voor het slot van de wedstrijd. Prachtig worden je bij CFM Zandvoort met Things Can Only Get Better. En we hoorden het, het gaat steeds beter met FC Zandvoort. Daniel Harlem het slot met Jan van Es. Ja, eh, daar is seconds van deze wedstrijd. We zitten in blessuretijd. En je bent natuurlijk nooit hoe lang zo'n scheidsrechter erbij geteld. Er zijn wat wissels geweest. Er zijn twee of drie blessurebehandelingen geweest. Maar Zalver staat voorlopig met 4-3 voor. En is op dit moment in balbezit. Zijkant, uh, eh, ingooi van Stijn Stobbelaar. Naar eh, oké, dat was richting Berg. Dat ging niet, maar hij kreeg hem toch nog terug. Kopte hem alsnog naar berg. En die kan alsnog niet bijkomen. Maar nu is het Patrick van de Oort. Van de Oort naar uh, eh, Hormenjo. die een geweldige tweede helft heeft gespeeld. Eh, eindelijk weer lekker bezig is. En dan gaat, probeert hij daar, en dat lukt net niet, heet hij Michael Kyle te bereiken. De bal gaat over de achterlijn. En Haarlem-Kennemerland heeft haast. Natuurlijk hebben ze haast. Want ze, ze, proberen natuurlijk dat punt weer opnieuw terug te pakken dat ze zojuist verloren hebben. Want uh, Zandvoort nogmaals 4-3 eh, voor. Een eh, helemaal geweldige stand. En dat is uh, hier Zandvoort daar. Naar uh, Michel Emenio. Emenio naar Michel de Haan. De Haan probeerde daar Patrick, nee, Michael Kaal te bereiken. Dat lukt niet. Een verre bal van Haarlem-Kennemerland. Die wordt daar onderschept door Zandvoort. Eh, maar het blijft in balbezit Haarlem en land. En daar is... Oh, hoeft het scheelt heel erg veel. Het is, het is daar Boy de Vet die nog net met zijn toffies tot aan kon komen. En die bal over de achterlijn werkte. Maar het is wel een corner voor HK. Eh, eh, en van van wordt gezien vanaf de rechterkant. Alles op, op, twee man in het doelgebied van Boy de Vet. Daar gaat die bal komen. Hoge bal. Wordt weggekopt door Stijn Stobbelaar. Gaat over de zijlijn. Haarlem Kennemerland mag in gaan gooien. Zeg maar een metertje of drie, vier vanaf de cornervlag. Het blijft spannend. Ik, eh, nogmaals, ik heb geen idee hoe lang die scheidsrechter erbij gaat tellen. Maar het kan niet echt lang meer duren. En dan zou het een uitstekende uitslag zijn voor Zandvoort. Dat dan nog één wedstrijd heeft om te proberen die titel van de tweede periode te pakken te krijgen. De bal wordt weggewerkt van de oort, maar voor de voeten van, een, eh, van haarlem wordt ingezet. Weer weggewerkt. En het is daar een, rommeltje eigenlijk, min of meer. Die wordt gefloten. Wat gaat er gebeuren? Een vrije schop voor Haarlem-Kennemland. Een paar meter buiten het strafschopgebied. Wordt nog dichterbij gelegd door de scheidsrechter. En de Sanford-spelers zijn het daar niet mee eens. Die protesteren dan ook. En toch gaat die bal dan weer terug waar die oorspronkelijk eh, zou moeten liggen. En de scheidsrechter houdt dat goed in de gaten, want die past 9 meter af achteruitlopend. Die bal die, eh, die eh, ligt goed daarvoor. Een hele mooie rechtse bal, kromme bal. Eh, laten we hopen dat dat niet het geval is. Dat gaat hij hoog over. Dan kunnen we er 500 van hebben van zulke ballen. En de vet heeft natuurlijk helemaal tijd genoeg om die bal te gaan halen. Eh, en dan ook nog eh, proberen uit te gaan schieten. Kijken wat die scheidsrechter gaat doen. Oh, er wordt nog gewisseld bij Haarlem Kennemerland. Ja, dat moet je vooral doen. Uh, dan heb je in ieder geval een half minuut extra om te gaan, door te gaan. ik weet niet of dat inderdaad de bedoeling is geweest van Hestie Tevede, de coach van Haarlem Kennemerland. Dan gaat die bal komen van de vet naar Romeo aan de rechterkant van het veld dus. De Oranjo naar eh, Michael Kuil. Kuil die gaat daar via eh, Roberto Molina gaat die bal over de... Ook wordt zelfs overtreding gemaakt door Molina. En Zandvoort mag die vrije bal gaan nemen. Eh, in het, op de helft van uh, haarlem kennemerland En even kijken, Hormenjo gaat zich ermee bemoeien. Hormenjo. legt die bal, nou rolt er nog een lekker beetje naar voren toe. Ja, ze dus altijd weer een metje of twee, drie. Gaat die bal komen? Mooi kom op bal! De Haan, kan hij erbij komen? Kan hij erbij komen? En mis... Michael Tuil, die krijgt hem wel op zijn stof, maar schiet hem hoog over. <clears throat> En die bal die gaat helemaal eh, over de hekken. Er moet een nieuwe bal in het spel gebracht worden. Eh, die komt er dan nu aan. Keeper van Haarlem, die gaat eh, die bal uiteraard nemen. En ja, ik, ik, het zal niet lang meer duren. De scheidsrechter kijkt op zijn klokje. Ja, voor mij mag je uit. Ik heb er geen problemen mee. Ik denk alleen niet dat, en daar is het ideaal. Zandvoort pakt drie hele belangrijke punten. Super. Geweldig gewerkt. Eerste helft was echt voor Haarlem Kennemerland. Die waren stukken beter. Tweede helft heeft Zandvoort door keihard te werken. Prachtig resultaat gekregen. 4-3 voor Haarlem, voor Zandvoort. En ja, daar schiet er nog wel een hele aardig en top naar de richting van de periodetitel voor de tweede periode. Volgende week speelt Zandvoort bij AFC uit. En de wedstrijd daarna is ook een uitwedstrijd bij jonge, bij jonge Hercules. Eh, voorlopig eh, gaat het lekker. 4-3 voor Zandvoort. Nou, dat zijn goede berichten vandaag, Joop. We zijn klaar voor de carnaval, want we gaan dat vieren natuurlijk vanavond. <laughs> Eh, ja, ja toch? Nou, nou ja, maar ik hoef, ik me dat niet te verkleden, of wel? nou ja, wat jij, jij niet, jij niet. Wat, wat jij wil. <laughs> ik ben al van tijd, zeg het maar. nee. Ga er lekker van genieten goed. Groetjes. Tot volgende week Joop. dankjewel. Hoi. Dat was Joop van en die gaat ook meedoen met de carnaval hoor ik oh, is helemaal leuk. Iedereen doet mee. <laughs> Ja toch, albert jouw Vos? Ja. Ik hou je wel <laughs> vast daar in het café. Dat komt helemaal goed. Phil Collins en Philip Belly staan klaar om oh, als volgende gedraaid te gaan worden. En dat doen we dan ook bij deze. Hier is Easy Lover. was uh, Phil Collins tezamen met Philip Benny. En Susan Easy Love, hè? dat zou mooi zijn, hè? En ik heb nieuws hè, over uh, Phil Collins. Oh, vertel, Ja, zeker, Wat een verrassing. Phil Collins, inmiddels 60 eh, jaar, heeft namelijk besloten een punt te zetten achter zijn muzikale carrière. Hij heeft namelijk nou het gevoel dat hij niet meer thuis hoort in de muziekbusiness. Na een carrière van 40 jaar en meer dan 150 miljoen verkochte albums. Zo, ja, ja, heeft veel er schoon genoeg van. Hij vindt het zelfs jammer dat hij ooit zo'n grote ster is geworden. Het spijt me dat ik zo succesvol ben geworden. Dat was eerlijk gezegd niet de bedoeling, vertelt de zanger. Nadat hij een heleboel geld verdiend heeft natuurlijk. Dat, mhm. hè? En dat maar het is wel een aardige man. Ja, maar hij vertelde dat in een, interview met de eh, FHM. Ook liet hij weten dat hij zich in de muziekwereld een buitenstaander voelt. Als ik naar de MTV Awards kijk, denk ik, ik hoor hier niet meer thuis in de muziek. Ik denk ook niet dat iemand me zal gaan missen. Phil zal zich zeker niet gaan vervelen, want hij heeft al plannen gemaakt voor de toekomst. Ik ga op een geheime fietsvakantie en kom nooit meer terug. Huh? Ik weet niet wat hij heeft, maar een klap van de molen. Dat is een beetje, een beetje dramatisch. Ja, een beetje dramatisch. Ik bedoel, hij heeft schitterende muziek gemaakt altijd. En dan had ik een plaat voor hem uitgekozen, maar dat past hij weer niet, weet je wel. Maar ik ga hem toch draaien.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 Alleen de kerel van die fiets had niet verwacht. kabouterman, neem lekker een kabouterman, dan knap je lekker op. Knap je lekker op. Wist niet dat je Ja, zo meteen na vijf uur hebben Albert-Jan en ik altijd uh, eh, nabesprekingen van dit programma. Ja. even kijken, wat is er goed gegaan, wat is er fout gegaan. En we hebben vandaag al heel vaak eh, ruzie gehad. Dus, ja, veel Vandaar ook dat jij deze plaat ging draaien natuurlijk. Speciaal voor mij, hè? Uiteraard. Ja, Plep en ik wist niet dat je kwaad werd. Oh. Eh, ik ga grommen. Ja, ik ga gauw naar het circuit. Veel goed? Ja, dat is, dat is goed. Want er is nieuws vanaf het circuit. Want eh, wat in november is begonnen met de Zandvoort 500... komt morgen op het circuitpark Zandvoort weer tot een eind. De Final Four is wederom de laatste race in het Winter Endurance Kampioenschap. Hoewel het deelnemersveld de vorige keer iets tegenviel... verwacht de organisator DNRT deze keer toch een startveld van ruim 40 auto's. Daarin zal ook het, eh, duo, het Zandvoorts Hillegoms duo Peter Furt en Peter Fontijn met de NVDF Brabos BMW M3. Juist, wat een volle mond vol. Weer aan de start verschijnen. Een kapotte differentieel zorgde ervoor dat de vorige race eindigde in een fiasco, terwijl het tweetal goed onderweg was. Dus morgen eh, eh, races, eh, de final voor, het laatste race de afsluiting van het winterseizoen. En dan nog een bericht, Jan Lammers. Uh, want oud voor Jan Lammers komt het aanstaande raceseizoen uit in de Porsche van het HTC kampioensteam in het Dutch GT4. Lammers rijdt daar samen met regerend kampioen Phil Bastiaans. De Limburger is vereerd dat hij met Lammers gaat rijden. Eh, Lammers heeft er ook zin in. Ik denk dat ik nog steeds hard kan racen. Ik krijg bij het team van Paul van Splunteren de kans om dat te laten zien. Al dus de oud-Zandvoorter die tegenwoordig in Katwijk woont. De activiteiten als teambaas van Racing voor Holland heeft Lammers zo goed als afgebouwd. De Porsche is een auto die een reële kans heeft om het kampioenschap te winnen. Dus geweldig.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 waren daar vorige, vorige week eigenlijk spontaan mee begonnen, Albert-Jan. Ja. Als je een plaatje aanvroeg, dan moest je wel even het luisteronderzoek invullen. En wat bedoelen we daarmee? Wat bedoelen we daarmee? Nou, dan hebben we het over Fabienne Scipio Blume. Want ze zit eh, in het laatste jaar van de opleiding Media Entertainment Management in Haarlem. En voor haar afstuderen is ze bezig met een luisteronderzoek voor onze radio ZFM Zandvoort. Zodat wij straks inzicht hebben in eh, welke programma's goed beluisterd worden en welke wensen er onder de luisteraars nog meer eh, ja, leven eh, ter aanvulling op de programma's. Nou, we zijn vandaag natuurlijk goed begonnen met het programma over Oud-Zandvoort. Mhm. Hartstikke leuk, ook een nieuw programma. Dus eh, wederom vragen wij u, mocht u het nog niet gedaan hebben, eh, dat luisteronderzoek in te vullen. Omdat wij dan met die gegevens weer verder kunnen. U kunt dat doen eh, door te gaan naar de website van ons, www.zfmzandvoort.nl. En eh, als u dat doet, mag je natuurlijk ook een verzoekje in eh, aanvragen. En Uiteraard. David eh, had het vorige nummer, wat was dat? Dat was Crystal en the Golden Days. Hartstikke leuk nummer, onthouden. Dus vul het luisteronderzoek in en bel ons, een, dan draaien wij een verzoekplaatje voor u. Maar eerst het luisteronderzoek invullen. Het kan dus op www.zfmzandvoort.nl zfmzandvoort.nl En dan vind je vanzelf hoe je dat moet doen. Dat gaat allemaal zo makkelijk. Appeltje eitje. Hier is Roy Orbison. I feel love that money just mountains. I was standing in a valley of rock, up to my belly in an early fog. I was looking for the road to a green painted house in the Dutch mountains.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 It fell on the ground and it's rolling away. Like a trail leading me back to the Dutch mountains. To the Dutch mountains. like to the Dutch mountains. Hey, the Dutch mountains. Als ik het goed heb, zijn het de Nits. De Nits, heel goed Albert-Jan. Heel goed. Je kan zo meedoen aan een raadje plaatje bijvoorbeeld. Dat doen we volgend jaar. Dat was eh, de Dutch Mountains. En dan eh, komen we bijna aan het gedicht toe. We komen bijna aan het gedicht toe. Maar eerst nog eventjes eh, wat eh, voetbalnieuws. Want jij hebt nieuws over Pieter Keur. Ja, ja Pieter Keur, dat, hoorde, dat belde later Joop nog even over terug. Want Pieter Keur, de coach van de heren, die heeft het veld moeten verlaten met een rode kaart. Nou? Een rode kaart. Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij misdaan? niet in het veld en je krijgt toch een rode kaart. Wat zou dat zijn? Hij was niet eens eh, met de scheidsrechter. We noemen, dat gewoon, we noemen dat gewoon een verbeekje. <laughs> Want die is het ook toen weggestuurd. Oké, nou, Piet dus heeft dus eh, alsnog uh, commentaar, op, commentaar op de leiding, dus die kon het veld verlaten. En ja, nog nieuws over het vieren van ja, de Zandvoort. Ja, vieren hebben we vandaag weer gevolgd. En zij hebben de wedstrijd vandaag helaas verloren. Ja, maar wat staat er op je sms-berichtje? 1-5 eindstand, maar de tweede helft was een stuk beter. Maar je, scoort niet en dan win je ook niet, hè? We, we, van, we waren beter, maar we hebben het 5-1 verloren. We waren dus beter. Nou, nou ja, hopelijk volgende week beter voor Zandvoort 4. 4. Speelde overigens eh, ook tegen Kennemerland. Kennemerland 3. Oké. Dus nou, daar komt hij aan, hè. Daar komt hij aan, daar komt hij aan. Diep in mijn hart voel ik me eenzaam. Eenzaam en alleen. En dan elke dag die confrontatie van al die gelukkige mensen om mij heen. Wat is dit voor een gevoel? Waarom zit dit in mij? Er is maar één persoon die mij gelukkig maakt. En die persoon ben jij. Jij accepteert mij zoals ik ben. Jij laat mij in mijn waarde. Elke keer als ik bij jou ben, voel ik me de gelukkigste man op aarde. Maar dat is maar voor eventjes. En dan moet ik tot mijn grote spijt weer een week zonder je leven. Een week vol met eenzaamheid. Ik wou dat wij voor eeuwig samen konden zijn. Een lang gelukkig leven zonder eenzaamheid en pijn. Ik hoop dat onze liefde voor elkaar voor altijd blijft bestaan. Zodat jij, zodat mijn allergrootste wens in vervulling zal gaan. gedicht van deze week was ingezonden door Rudy. Hij stuurde het gedicht naar postbus 436-2040 AK in Zandvoort. Maar het kan natuurlijk ook gewoon via de e-mail. Kan ook. Stuur het gewoon naar redactie Apenstaat zfmzandvoort.nl Rudy, bedankt voor dit schitterende gedicht. strong. I see it in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on wasteland and through. his story and fought for what he thought would set us somehow free. He taught me what to say in school. I learned it off by heart, but now that's torn in two. now I know what they're saying in the music music of the parade. And we made our love on wasteland. And same and feel all of this strife. So come to me when I'm asleep. We'll cross the lines and dance upon the streets. And now I know what they're saying as the drums begin to fade. And we may na het eh, gevoelige gedicht van vandaag natuurlijk ook gevoelige muziek daarachteraan. Je hoorde Spendal Ballet en Through the Barricades. Ja, en nog even op verzoek van uh, Marianne Rebel. De opening van de kinderkunstlijn is op 11 maart om 2 uur in het museum en wel de trap op in het atelier. In het museum dus? Juist, in het museum. In de krant staat het helaas niet goed eh, vermeld, maar u weet het bij deze. Eh, ja, eh, en wij hebben inmiddels de eerste schilderijen al in de etalage. Helemaal leuk. Helemaal Vier stuks. Dus ze zien er helemaal goed uit. Van een Sammy, en Brian Keur. Wie hebben we nog meer eens even kijken hoor? Jonathan Vos. Jonathan Vos. Ja. En Martijn uh, Klinkerts. Zo. Ja. Dus, die hebben wij hier staan in de etalage van ZFM hey, dat was hem alweer. Dat was hem alweer. dat was hem En vergeet u niet dat u als u op de boulevard uw auto parkeert, u weer moet betalen. Oh ja, het is weer is, weer 1 maart geweest. De winter is voorbij. En ik heb me laten vertellen dat eh, aanstaande winter gewoon doorbetaald is. Hè? En eh, vanaf aankomende maandag is eh, parkeerterrein de Zuid gesloten. Oké. Die gaat wel weer open Die gaat wel weer open, oh. tuurlijk. Maar die is, die is nu in handen van de gemeente. En ze gaan de meters plaatsen. Goed, het zit er weer op Rob. Het zit er weer op. Dankjewel weer uh, eh, Albert We hebben ons best gedaan. En luisteraars, komen natuurlijk met plezier drie uur naar ZFM eh, op eh, Zandvoort heeft kunnen luisteren. Blijft u luisteren, want na, vier, na vijf uur krijgen we Entertainment for You. Met de gast uit welke provincie? Drenthe. Drenthe. Drenthe. Mimo, Drenthe. Oké, ik ben Boer Harms en ik kom uit Drenthe. <laughs> <laughs> Mag ik ook meedoen? <laughs> Goed. Nee, hè? Luisteraars, tot de volgende week. En uh, blijf luisteren, want Entertainment for You is ook absoluut de moeite waard om naar te luisteren.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 Vrouwen die niet willen of kunnen werken geven vaak als reden dat ze een opleiding of studie volgen, meldt het CBS. Verder is de arbeidsdeelname van vrouwen erg hoog, dat is ruim 71 procent. In Europa werken alleen in Denemarken meer vrouwen. Het Franse ministerie van Financiën is de afgelopen maanden aangevallen door hackers. Minister Barouin heeft berichten over de cyberaanval bevestigd. Sinds december zijn ongeveer 150 computers van het ministerie gehackt. De computercriminelen zouden op zoek zijn geweest naar documenten over de G20. Dat is het forum van de 20 belangrijkste economieën ter wereld. Frankrijk is dit jaar de voorzitter van de G20. Het is onduidelijk of er documenten zijn gestolen. ING gaat per 13 mei 2 miljard euro aan staatssteun terugbetalen. Omdat het om een vervroegde aflossing gaat, moet de bank 50% extra betalen. Het kost ING daardoor in totaal 3 miljard euro. In de bankencrisis van 2008 kreeg ING 10 miljard aan staatssteun. Daarvan werd na een jaar al de helft terugbetaald. Als in mei 2 miljard is terugbetaald, dan resteert er nog 3 miljard... en dat bedrag wil ING uiterlijk volgend jaar terugbetalen. In Christchurch in Nieuw-Zeeland kunnen naar de aard